baby welke mooie is, die van de Bee Gees of deze? Een eh, mooie uit 1996. You're the How Deep Is Your Love. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wees welkom. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een mooie show vanavond. Na een best een lekkere week, zou ik maar zeggen. En een rumoerige week vanwege de verkiezingen. Het stof is weer gaan liggen. En eh, de onderhandelingen vinden weer plaats, links en rechts. Dus het verstand gaat weer weerkeren, zou ik maar zeggen. Na al het geroezemoes in eh, de media, zou je kunnen zeggen. Ehm, de show van vandaag. Wat gaan we doen? Nou, lekkere muziek draaien natuurlijk. Om eh, de dag mooi af te sluiten. Ja, mooie nachtafsluiting. Een begin van de nacht, laat ik, nee geen nachtafsluiting, een dagafsluiting met een begin van de nacht. Zo moet ik het natuurlijk vertellen. In de show zit niet alleen lekkere muziek, maar we gaan het ook hebben over eh, een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging de straat op met zijn microfoon en vroeg aan de mensen op straat... hoe sluit u uw dag het liefst af? Is dat toepasselijk of niet? En we hebben een tweede onderwerp in de show, een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kamervlieg. Dat beestje waar je zo heel veel last van hebt.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 My baby passes by. I tell my arms they'll hold someone new. Another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. by. I remember what she said when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go she'll never show. She hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time. My baby passes by. Go to pieces and I cry. Dit is de late avond. van de allermooiste van Diane Ross. Geweldig. Theme from Agony uit 1976. En ervoor Peter and Gordon met een klassieker I Go To Pieces. In een ogenblik. Een reportage van Jeroen van Gent. Hoe sluit u de dag liefst af? Ja, op het randje van uw bed. Luistert u naar de late avond natuurlijk, maar zijn er ook nog andere manieren om uw dag mee af te sluiten? En hoe doet u dat dan, die dag afsluiten? En hoe doet u dat dan het liefst? Jeroen van vroeg het u op straat en over een paar minuten na Alice en Baziato, I treni de doseur, hoort u alle antwoorden. preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me. tan passare i treni per Dag mevrouw. ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen. Voor de radio? Ja, dan mag ik dat proberen bij u. Hoe sluit u uw dag het liefste af? Hoe sluit u uw dag het liefste af? Ik kom niet op eh, televisie nou en nee, op de radio. Nee, radio, radio. Niks te zien. Ik zit op de radio nou. Ja, ja. Hoe sluit ik de dag het liefste af? Ja. Ja. Nou, eh, met een eh, lekkere warme maaltijd. En tegen de avond neem ik nog een bakje koffie. Een cappuccinootje of zo, hè. Slaapt u dan wel? Ja, ik slaap er altijd van. Hey. Heel gek, meestal leggen wakker ik niet. Ja, ik, ik ben er gevoelig voor, ja. Ik ja, moet dit niet doen. <laughs> Dat is gewoon de gewone koffie, hè. Maar de cappuccino leg je niet wakker van, oh, hoor. Extra met veel melk erin. Ja, veel melk erin, hè. Maar is het nog een soort van ritueel? Eh, en, en, dat u zeg maar een soort van ritueel heeft in de avond... van dat moet altijd gebeuren, zoiets, Nou, het hoeft niet altijd, hè. Want kijk, je hebt ook nog een keer televisie... en dan kijk je ook weer naar. En dan kijk je weer eens op internet en zo. Ja. Dus ja, hoe sluit je de avond af? Ja. Nou ja, zo dus deze manier, ja. <laughs> ja. En dan, eh, ja. Nou, lekker op bed liggen met een kruiswoordpuzzel. Oh, eh, gaat er vast liggen en dan met een puzzel? Ja hoor, lekker. Aha. De geest leegmaken. Ja? Oh, werkt dat zo, ja? Ja, chillen. Ah. Opslomen noemen we dat. Hoe? Opslomen. Opslomen? Ja, in de psychologie noemen ze dat opslomen. Eh, een soort zo'n prelude voor het slapen gaan, zeg maar. Dus. Ja, inderdaad. dat werkt. De dag loslaten. Oh. Prikkels verminderen. Ja. Dat noemen ze opslomen. Want de dag zit wel vol prikkels tegenwoordig, hè? Eerlijke zin. Eh, ja, als je daar gevoelig voor bent en ze ook opzoekt. Ja, zoekt u het nog op? <laughs> <laughs> ja, kort. Ik ga me kort bezig met het wereldbeeld. Ik denk, nou, wat, zijn de highlights? En voor de rest, ja, het is wat is. Precies. Kijk binnen je eigen invloedssfeer, zeg ik altijd. Vertel. Leuke vraag. Vertel. Nou, hoe sluit u uw dag het liefste af? <laughs> relaxed op de bank. ja. En hoe relaxt u? Hoe doet u dat? Je gaat het opnemen, nee toch? Ja, oh, radio, radio. Ja, natuurlijk. Nee, dat geeft toch niet? Nee, dat vind ik... Uh, niks van nee, te eh, zien. spannend. Oh, eh. Oké, nou maar, eh, dank u. <laughs> Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Geen ellende. Nou, man bij het hond vragen. Geen zin in? Oké. Mag ik dat niet? Ja, ja, ja, ja. Heel even. Het is maar heel even. ja? ja, heel even. Heel even. Heel even. Hoe sluit u het liefst uw dag af? Uh, ja, door samen met mevrouw lekker te gaan slapen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar net ervoor eigenlijk, zeg maar. Net ervoor. Net ervoor. Ja, dat is verschillend. Ik zou het niet weten. Heeft u een soort van ritueel, zoiets? Nee, nee. Ik lees wat. Ik... Uh, nee, kan ik niet zeggen. Zou ik eens over na moeten denken. Nee. Oké. Eh, gezellig met een kopje koffie <laughs> en met ons eh, gezin. Eventjes lekker bij kletsen met z'n allen, hoe de dag geweest is. Ja, een soort van eh, ritueel zeg maar, min of meer. Nou, min of meer. Hoeft niet echt vast ritueel, maar het komt zoals het komt. En werkt het? Soms wel. Ja? Ja. De dag doornemen bedoel ik, hè? vooral dan. Ja, is toch fijn om even van elkaar te horen hoe het geweest is. Ja, ja. ja. En lukt het om dan allemaal bij elkaar te zijn? Eh, niet altijd, maar uh, rond eten, ja, aan tafel eh, vaak wel, hè? Ja, ja, precies. ja zit je toch even lekker met elkaar. Maar net zeggen, met z'n allen Ja, precies. Mag ik even wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen, geen ellende. Leuke vragen. Ligt er dan wat? Nou, een soort van man bij de hond vraag. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger. Man nee, nee, ik, ja. heb het wel eens gehoord. <laughs> nou, hoe sluit u het liefst uw dag af? met een potje bier. Oh ja? Ja, zeker. Elke dag? Een potje bier? Of maar, dat? Als, ik, als ik er zin in heb wel. Ah. Zeker. En werkt het? Absoluut. Zeker. Als een soort van eh, ja, afsluiting. Ja. En wat doet u dan? Gaat u gelijk zeg maar, een boel op een rijtje zetten? Van, eh, hoe is de dag geweest? Zoiets? Of wat? Ja, zo. En eh, soms even voor de tv zitten. Ja. Dat werkt wel. Ja hoor, zeker. Even ontspannen hè. Ah, en als er dan gebeld wordt, <laughs> nog da, zo laat? Dan, dan neem ik niet op. <laughs> Ehm, meestal kijk ik toch even het nieuws. Ja. Nou, daar word je niet blij van. Daar word ik niet, daar word ik niet vrolijk van. <laughs> Daar, daar, ben ik ook mee gestopt. Ah. Ja, want dat is elke dag hetzelfde. En, eh, je wordt er niet vrolijk van. Alleen maar een beetje grijnig. En om daar nou mijn dag mee af te sluiten... Dat niet, hè? Dat doe, dat doe ik niet. Je bent wel lekker bij. Oh, dan, oké. Eh, oké. Eh, u, kunt, u bent op de hoogte van de wereld, maar... Hmm. Jawel, ik ben wel op de hoogte. Ja. Ik ik, ik hoor veel, je ontkomt, het, eh, je ontkomt er niet aan. Wat doet u ermee met die info? Ehm, het meeste leg ik naast me neer. Maar er zijn altijd dingen die raken je. Zeker als er eh, onschuldige kinderen omgekomen zijn, denk ik van zinloos. Waar zijn we toch allemaal eh, met z'n allen mee bezig? En nou zei u, u doet het de laatste tijd niet meer? Minder. Minder. Het, het is een soort gewennings, gewenningsproces. Je weet bijna al wat er komt. Er moet iets voor in de plaats komen in plaats van journaal kijken, iets anders om de dag af te sluiten misschien? Ja. Eh, anders om de dag af te sluiten? Ja, ik, <laughs> neem altijd een glaasje kruidenwijn <laughs> nog. Ik zat eraan te denken, dat is wel toevallig. Kruidenwijn, lekker. Ja. Uh, Jägermeister of zo? Eh, nee, nee, echt uh, pleegzuster bloedwijn. Hé, bestaat dat nog? Dat bestaat nog. Nee. Ja, dus ze verkopen het bij de puntje puntje. Nou ja, goed, oké. <laughs> Dat bestaat nog, ja? Ja, dat bestaat nog hoor. Nou, hoe versterkt de wijnheid dat? Ja. Hoe sluit u eh, eh, het liefst de dag af? U trekt een, een, een, moeilijk gezicht. Niet echt <laughs> speciaal, iets eh, dat ik nou zeg van nou zo of zo. Ja, mijn tanden poetsen en mijn bed in. <laughs> maar een soort van ritueel of zouden u zeggen van nou dat doen we elke avond wel zo'n beetje? Nee, niet, niet echt. Heel verschillend. Om de dag af te sluiten. Dat verschilt. ja, niet echt ene keer zit ik te lezen, televisie te kijken. Dus het is eh, heel verschillend. Ja, nee, dat is ook, dat is ook, eh, eh, avontuurlijk. Dat is ook een <laughs> antwoord. schiet u nog iets te binnen waarvan u zegt, nou dat doen we graag s'avonds om de dag af te sluiten? Ja, met pyjama aan. Ja. <laughs> <laughs> Als je heel moe bent zonder pyjama kan <laughs> Ja, kan ook. Ja. Kan ook, ja. Dat, dat gebeurt wel eens. Nee, vroeger misschien, maar... <laughs> Maar er zijn geen dingen waarvan hij zegt van nou, dat doen we altijd wel. Nee, Niet, geen ritueel. Nee, nee, eh, nee, nee. saai. stars settle down for a rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So come ahead, just one more time, and then we're gonna. Lekker toch? Zo op een late avond als deze. Cresseria en Josephine. En daarvoor een eh, mooie van Paul McCartney en Wings. Baby's Request. Ja, uit 1979. Tijd na het afscheid van de Beatles. We weten het nog, denk ik. In eh, een minuut of wat een eh, mooie column van uh, Mido Hij gaat het hebben over de kamervlieg je weet wel dat beestje wat zo hinderlijk rondvliegt zo nu en dan. Eh, wat daar allemaal in zit in die column. Het zal wel weer een ontzettende grappige draai krijgen, hoor je straks. Nou, onder andere deze van Robert Long. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zeg dat nog niet dat ik niet van je hou.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 Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. zuid holland zuid lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended. and the ceiling was too tall trouser cuffs are dirty and your shoes. its hands, they both turned backward. And the meeting will devour. Both themselves. signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are late. van Procol Harum van wel heel lang geleden. Volgens mij was de nummer 1 hit. Homburg. En Robert Plong ervoor met liefste, mijn liefste. Wat een lekkere muziek hier weer bij de late avond. Over een paar minuten dus die veelbeloofde, vaak beloofde column van uh, Midas Dekkers. komt eraan. Nou, mooie klassieker van Robbie Valentine. Wie kent hem niet? Over and over again. since you waved my love goodbye with sadness in your eyes. all this love. do kamervlieg. U woont veel groter dan u woont. Uw huis benut u nog niet voor de helft. Van de zes zijden die elk van uw kamers heeft... plafond, vloer en vier muren... wordt alleen de vloer door u belopen, belegen, bezeten, benut. Muren lijken er hooguit te zijn om iets tegen te zetten... plafonds om iets aan te hangen. Geen wonder dat een mens ruimte tekort komt. Is daar dan niks aan te doen? Is een plafond echt niets meer dan de verkeerde kant van de vloer erboven? In principe kun je er evenveel tafels, stoelen en visite op kwijt als op de vloer eronder. Dat wint eens zoveel ruimte en het is grappig om te merken hoe vanuit je luie stoel op het plafond bezien de hangplanten klimplanten zijn geworden en de hanglamp is gaan staan. Minder grappig is het dat je op het plafond niet goed blijft zitten... en binnen de kortste keren met een noodklap naar beneden dondert... op die vermalendijde vloer. Het werkt niet. Maar waarom dan non de ju kan een gewone kamervlieg het wel? Vliegen kuieren onbekommerd over het plafond, ondersteboven... of tegen de muren op en vallen nergens af. Zij hebben veel meer aan ons huis dan wij... Ons plafond is hun tweede vloer. Ons toilet is hun eetzaal. Onze suikerpot hun toilet. Hoe flikken ze hem dat? Dat flikken ze hem met zuignapjes. Daar zitten kussentjes aan hun poten. Aan die kussentjes zit een spier. Met die spier zuigen ze er een vacuüm onder. En het zweet op de kussentjes zorgt dat ze goed tegen het plafond aansluiten. Maar dat kunnen wij ook. Mensen plakken zelfs beter aan het plafond. Onze voeten zijn immers groter en dan zweet is geen gebrek. Met soortgelijke zuignapvoeten, maar dan groter, blijven wij minstens duizendmaal zo goed plakken als een vlieg. En toch vallen we. Omdat we minstens een miljoenmaal zo zwaar zijn. Als je groter wordt, word je nu eenmaal sneller zwaarder dan plakkeriger. De zwaartekracht wint het al gauw van de plakkracht en daar lig je. Wil je over het plafond kunnen lopen, dan zul je in de eerste plaats kleiner moeten worden. Zo klein als een vlieg moet je zijn. Mensen worden weinig kleiner gemaakt, hooguit een kopje, maar met dieren is al veel ervaring opgedaan. Een paard werd een pony, een wolf een wafje. Zou je een hond kunnen maken zo klein als een insect? Kun je hondenpoten zo klein maken als een vliegenpootje? Ja, een hondenstaart zo klein als die van een haft? Ja. En anders hakken de hondenfokkers hem er wel af. Een hondenhart zo klein als een vlooienhartje? Geen probleem. Alles kan kleiner. Op één ding na. De hersenen. In kleinere hersenen zitten minder zenuwcellen, want die cellen zelf zijn al op hun kleinst. En met minder zenuwcellen kun je niet alleen minder denken, maar ook minder hond besturen. Al zijn de pootjes en staartjes en hartjes nog zo klein, die heel kleine hondjes hebben wel knietjes en teentjes en hartklepjes en die moeten allemaal worden bediend. Als de hersenen te klein worden, worden er van de vier poten nog maar drie bestuurd en dat is geen gezicht. In een mens zo klein als een vlieg passen net voldoende hersencellen om te doen wat een vlieg doet. Het plafond bevuilen, uit de wc eten, in de suikerpot poepen, af en toe een epidemietje ontketenen en wat zoemen. Wie over het plafond wil lopen, zal zo slim moeten wezen om heel dom te willen zijn. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said something now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh. oh, oh. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. was always een van de belangrijkste tearjerkers, zo heet dat in Amerika, van eh, Charlie Rich. The Most Beautiful Girl. Prachtig. En Ten Sharp en You. We hebben nog één mooi nummer voor je. Eh, en daarna is het alweer over, de show vandaag. Het is niet anders. Luister mee naar eh, deze van Kansas. Kansas. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dust in the Wind. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Maandag is er weer in De Late Avond. Dan zit hier eh, Norbert Ketting. Wederom met prachtige muziek. En mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor je op wilt rusten. En als je gaat werken en blijft werken. Wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Herb Alpert. En Disguise. In Love With You. Mooie nacht. just die.